Meer dan 30.000 mensen hebben meegedaan aan het onderzoek, al is dat onderzoek nog niet helemaal klaar. De directeur is al wel heel blij met de resultaten. One of the greatest moments of my life and my career. It is uh, absolutely amazing to me to be able to uh, develop this vaccine and see the ability to prevent symptomatic disease with such high efficacy. Vorige week maakte het Amerikaanse bedrijf Pfizer bekend dat hun vaccin 90% effectief is. Beide vaccins zijn nog niet goedgekeurd, er is nog onderzoek nodig... maar mogelijk wordt in Amerika al volgende maand begonnen met vaccineren. Er is zes jaar cel en tbs geëist voor een heftige misbruikzaak in Zeeland. Een man van 47 zou de twee minderjarige dochters van zijn vriendin... jarenlang seksueel hebben misbruikt. Ook wordt hij verdacht van mensenhandel, vertelt verslaggever Roel Pauw. En dat heeft ermee te maken dat Pascal P. de meisjes ook talloze keren heeft aangeboden aan andere mannen op parkeerplaatsen en in seksclubs, onder andere in België. De moeder van de meisjes wist van het misbruik. Welke straf het OM tegen haar eist is nog niet duidelijk. De Italiaanse politie heeft het gaspedaal even flink ingetrapt. Een donornier moest zo snel mogelijk van Rome naar een ziekenhuis in Padua, 500 kilometer verderop. Daar deed de politie twee uur over met de snelle Lamborghini die ze sinds een paar jaar gebruiken. Volgens Google Maps doe je normaal gesproken vijf uur over de rit. En de AWB waarschuwt voor files morgenochtend vanwege een nieuw boerenprotest. Farmers Defence Force roept boeren op om morgen met een trekker één voor één langs het Huis van de Koning te rijden. Paleishuis ten Bosch in Den Haag. Ze dus doen gewoon even rustig rijdt. Eh, niet dat we daar als een stelletje ongewassen kozakken daar een beetje langs de koning en koningin eh, langs rijden. Eh, het is vooral zaak ja, allemaal strak blijven kijken. De organisatie zegt tegen Omroep Brabant dat ze zo'n 2000 boeren verwachten. Vanuit Den Haag rijden de boeren smiddags door naar Leerdam... waar ze hun eigen keurmerk Farmer Friendly presenteren. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Misschien komt in het westen de zon er nog even door. Het wordt een graad of 12. Ook morgen is het grijs en kan het even regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. De N9 Alkmaar-Den Helder is in beide richtingen dicht tussen de afrit Schagenbrug en Julianendorp na een aanrijding. Verkeer van en naar Den Helder kan beter omrijden via de N249 en de N49.